Kuren met het NOS-journaal. De Verenigde Staten dreigen sancties op te leggen aan kopers van Iraanse olie. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Bessent gezegd. Hij doelt onder meer op China, dat voorheen meer dan 80% van de geëxporteerde Iraanse olie kocht. Bessent verwacht dat de Amerikaanse maritieme blokkade van Iraanse havens, die maandag begon... China ertoe zal bewegen de aankopen op te schorten. Katholieken in China worden steeds verder in het nauw gedreven, blijkt uit onderzoek van Human Rights Watch. In het rapport wordt gesproken van streng toezicht op vooral de ondergrondse katholieke gemeenschap. Die weigert trouw te zweren aan de Chinese Communistische Partij... en wordt onder druk gezet met willekeurige arrestaties, marteling en huisarrest van priesters en bisschoppen. Human Rights Watch doet een dringende oproep aan de paus om China ermee te laten stoppen. In China wonen naar schatting 12 miljoen katholieken. Het kabinet zet het plan om het eigen risico in de zorg te verhogen door... terwijl er op dit moment geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dat melden Haagse bronnen aan Nieuwsuur. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico met 70 euro verhogen naar 455 euro. Naast de coalitie is alleen JA21 voorstander van de verhoging. In de Tweede Kamer hebben die vier partijen samen 75 van de 150 zetels. In de Eerste Kamer gaat het om slechts 24 van de 75 zetels. Daarmee dreigt opnieuw een belangrijk coalitieplan vast te lopen. Eerder sprak de Eerste Kamer zich al uit tegen het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen. De koning en de koningin kijken tevreden terug op hun bezoek aan president Trump. Willem-Alexander zei dankbaar te zijn dat het bezoek doorging... en dat er ruimte was om duidelijk te maken op welke punten Nederland het met de Amerikanen oneens is. Ze waren door Trump uitgenodigd voor een diner en een overnachting in het Witte Huis kabinet noemde de timing van het werkbezoek ongemakkelijk... gezien de kwesties rond het Midden-Oosten en de NAVO. Gisteravond sloot het koninklijk paar het driedaagse bezoek aan de VS af in Florida. Het weer. Vannacht trekken van west naar oost enkele buien over het land en het is zo'n 8 graden.